voor een onafhankelijke klachtregeling voor werkgevers en werknemers die niet tevreden zijn over de behandeling. Excelsior heeft zich voor het eerst in bijna 40 jaar geplaatst voor de halve finales van de KNVB-beker. De Rotterdammers wonnen in Kerkrade met 4-1 van Rode JC dat in de eerste divisie speelt. Het is pas de tweede keer in de geschiedenis van de club dat Excelsior zich voor de halve eindstrijd van de beker heeft weten te plaatsen. De vorige keer was in het seizoen 1977-78 toen AZ de ploeg uit de finale hield. Het weer, vannacht trekken en winterse buien over het land... en bij temperaturen die kunnen dalen tot het vriespunt kan het glad worden. Morgen ook geregeld buien, met in het oosten en noorden de grootste kans op sneeuw. Bij een matige aan zee krachtige zuidwestenwind wordt het 2 tot 4 graden.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 In het kanaal wordt een visserschip met Nederlandse opvarenden vermist. Het schip dat onder Belgische vlag vaart raakte halverwege de middag zoek. Volgens de Belgische kustwacht is de boot omgeslagen. Twee van de vier opvarenden, onder wie de kapitein, komen vermoedelijk uit Urk. De andere twee zijn een Portugees en een Belg. De kustwacht van Dover heeft reddingsboten en helikopters naar het gebied gestuurd... waar het schip voor het laatst gesignaleerd is. Mensen met een persoonsgebonden budget, een PGB, kunnen binnen een paar dagen hun betaling verwachten. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn toegezegd. Sinds 1 januari is er een nieuwe regeling waarbij patiënten hun budget bij de Sociale Verzekeringsbank moeten aanvragen. Volgens de Belangenvereniging van Patiënten met een PGB verloopt de uitbetaling chaotisch. Vooral zorgverleners die niet in loondienst zijn moeten hierdoor wachten op hun geld. Facebook heeft in het vierde kwartaal van 2014 zijn omzet met bijna 50% zien stijgen tot 3,4 miljard euro. Dat was vooral te danken aan de enorme groei van advertentieinkomsten. Het aantal dagelijkse gebruikers van Facebook lag in december op gemiddeld 890 miljoen, bijna 20% meer dan in het derde kwartaal van 2014. In de strijd om de KNVB-beker heeft Excelsior zich voor het eerst in bijna 40 jaar geplaatst voor de halve finales. De Rotterdammers wonnen afgelopen avond in Kerkrade met 4-1 van Roda JC, dat in de eerste divisie speelt. Groningen plaatst